Het is door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Amerika, Virginia, Ohio en North Carolina voorzichtig republikeins rood. In Florida en Virginia heeft Trump met meer dan 85% van de stemmen geteld een voorsprong op Clinton. De democraten kan dat nog inlopen, omdat de uitslagen uit enkele democratische districten nog niet binnen zijn. Virginia is de thuisstaat van Clintons running mate Tim Kaine. De Belastingdienst heeft nieuwe informatie over Nederlanders met spaargeld in het buitenland. Volgens Trouw gaat het om ruim 4400 mensen die bankieren bij de Luxemburgse bank BCEE. E. Om hoeveel geld het gaat wil de Belastingdienst niet zeggen omdat er nog een onderzoek loopt. Ook weet de dienst nog niet of het gaat om zwart geld. De informatie komt van het ministerie van Financiën van de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Dat zegt de informatie anoniem op een harde schijf te hebben gekregen. Eén op de zeven mantelzorgers vindt de zorg erg zwaar. Deze groep mensen verleent ongeveer 28 uur zorg per week, blijkt uit CBS-cijfers. Het overige aantal mantelzorgers zorgt gemiddeld 8 uur per week voor iemand anders. Volgens het CBS zijn er in Nederland 2 miljoen mensen die zorg verlenen aan bijvoorbeeld hun ouders, kinderen, buren of vrienden. In de meeste gevallen gaat het om familie. Vooral vrouwen en ouderen verlenen mantelzorg. Het weer nog, buien trekken over. In het oosten en noordoosten van het land mogelijk met natte sneeuw koelt af tot rond het vriespunt en het kan glad worden.